Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse premier Johnson mag nog even blijven. Gisteravond werd er door zijn partijgenoten gestemd over zijn baan... en of hij die nog wel mocht houden. En ondanks de schandalen over coronaborrels bij zijn ambtswoning... vindt 6 op de 10 dat Johnson mag blijven. Hij is nog niet helemaal uit de problemen, denkt correspondent Fleur Launsbach... Sommige mensen willen over een half jaar weer stemmen over zijn toekomst. En daarnaast komt er ook nog een parlementair onderzoek naar Johnson... of hij heeft gelogen tegen het parlement. Dus er zijn nog een heleboel grote problemen op zijn pad eigenlijk... kan je zeggen, in de aankomende maanden. En nu dus blijkt dat 40% van zijn partij hem eigenlijk weg wil hebben... dat maakt dat maakt het voor hem politiek gezien zijn toekomst erg ingewikkeld. Johnson is zelf positief. Hij hoopt dat hij zich nu weer op andere dingen kan focussen. Het minimumloon in ons land moet omhoog, vindt de EU. Ze hebben vannacht afspraken gemaakt om alles gelijk te trekken. In ons land zou betekenen dat het minimumloon naar zo'n 14 euro per uur gaat. Nu is dat nog iets meer dan een tientje. Landen hebben twee jaar de tijd om de nieuwe afspraken in te voeren. Een man in Eindhoven is gisteren gespietst toen hij over een hek wilde klimmen. Hij viel waarna een van de spijlen van het hek zijn onderbeen doorboorde. De brandweer heeft hem losgeknipt met een hydraulische schaar. De man is met het stuk ijzer in zijn been overgebracht naar een ziekenhuis. Festivals die in het water vielen, zeiknatte dagjes uit en net geen neerslagrecord. Het was een behoorlijk regenachtig Pinksterweekend. Vooral zondag en gisteren viel het op veel plekken met bakken uit de hemel. Zoals bij Beppie in Amsterdam. Ze woont op een woonwagenkamp waar de boel compleet onderliep. En niet voor het eerst, zegt ze tegen AT5. Ze doen helemaal niks. Ze doen net op wij van dit vuile vieze woonwagenbewoners hoef je er niet wat voor te doen. Maar zo is het niet, want ik ben geen crimineel, ik ben een hele nette vrouw. Voelt hij zich serieus genomen? Nee, natuurlijk niet. Als je 16 keer moet bellen voor één klacht... dat is toch niet serieus meer? Ik ben het zo spuugzat met dit. De gemeente zegt dat ze bij het waterbedrijf moet zijn. Het waterbedrijf denkt juist dat de gemeente het moet oplossen.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 Si vuelve y llama, no siga tu batería con un ex. El amor es muy lindo pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche Se descuida yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Ey. Si te tira yo te cojo, cojo, te tira yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. A las yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte, mami, me antojo. Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alojo. Pa' conseguir todo Hasta su teclado tiene espacio. No le des hora de volver, tú no eres un Casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. la blow. John el Diver, yo rique Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa. Allá va préndalo Ey, ey, ey, ey, ey.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 Het Openbaar Ministerie komt vandaag mogelijk met een strafeis voor de moord op Peter R. de Vries. Vandaag is de inhoudelijke behandeling tegen Delano G., die volgens het OM de schutter was... en Camille E., die hem zou hebben gebracht en gehaald. In Mexico-stad is Nelson M. opgepakt. De Nederlander wordt verdacht van het voortzetten van de verboden pedofiele vereniging Martijn. Bij zijn arrestatie werden een vuurwapen en foto's van kinderporno in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen blijft droog bij 17 tot 20 graden.